Vijf uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Niet eerder werden er in een week tijd zo weinig opnames van coronapatiënten gemeld... sinds het begin van de coronacrisis. Uit de RIVM-cijfers blijkt dat er 120 nieuwe opnames waren deze week. Op het hoogtepunt van de crisis, de eerste week van april... werden bijna 3400 patiënten opgenomen... waarbij het coronavirus was vastgesteld. Ook vandaag werd weer een laag aantal opnames en sterfgevallen gemeld. Het aantal coronadoden steeg met 11, het aantal ziekenhuisopnames met 13. Op dit moment liggen er 223 coronapatiënten op de intensive care. Dat zijn er vier minder dan gisteren. Dat heeft het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding bekendgemaakt. Er liggen 499 mensen op de intensive care met andere aandoeningen. Dat zijn er zes minder dan gisteren. Voorzitter Kuipers van het landelijk netwerk Acute Zorg zegt dat het aantal coronapatiënten buiten de intensive care snel afneemt. In Frankfurt zijn zeker 107 mensen positief getest op het coronavirus na een kerkdienst twee weken geleden. Eerder werden ruim 40 besmettingen gemeld. De voorganger van de kerk zei gisteren dat alle regels zijn gevolgd. Er waren ontsmettingsmiddelen en mensen hielden anderhalve meter afstand. In Hessen, de deelstaat waar Frankfurt ligt, zijn religieuze bijeenkomsten onder voorwaarden sinds 1 mei weer toegestaan. En de Oostenrijkse president Van der Bellen en zijn vrouw zijn in verlegenheid gebracht... nadat ze door de politie zijn betrapt in een kroeg ver na sluitingstijd. Het presidentiële paar zat om seks half één vannacht nog te bollen, terwijl de Oostenrijkse horeca vanwege de coronamaatregelen al om 11 uur moet sluiten. President Van de Bellen verklaarde tegenover een krant dat hij de tijd was vergeten en fout zit. Café-eigenaren die zich niet houden aan de sluitingstijd... kunnen tot 30.000 euro boete krijgen. Het weer, het is wisselend bewolkt met soms wat regen of motregen. Het is zo'n 14 graden. Vanavond verdwijnt de regen, maar het blijft bewolkt. Morgen een matige noordwestenwind met wat zon en stapelwolken.